Vijf uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. In Duitsland is een militaire helikopter neergestort. Bij de crash is een dode gevallen, melden Duitse media. De helikopter stortte neer aan de rand van een bos... bij de plaats Aartsen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Hannover. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is het tweede luchtvaartincident in Duitsland in korte tijd. Vorige week stortten twee straaljagers neer na een botsing. Daarbij viel ook een dode. Iran erkent dat het inmiddels meer laagverrijkt uranium opslaat... dan het atoomakkoord uit 2015 toestaat. Het is voor het eerst dat Iran dat erkent... sinds de VS vorig jaar uit de deal stapte. Het atoomakkoord was bedoeld om te voorkomen... dat Iran een nucleair wapen zou krijgen. Dat Iran nu meer dan 300 kilo laagverrijkt uranium heeft... komt niet uit de lucht vallen. Teheran had al aangekondigd dat het zich niet langer gebonden voelt... om zich aan de afspraken te houden. Op de luchthaven in Tel Aviv heeft een vliegtuig met 152 passagiers een geslaagde noodlanding gemaakt. Het toestel kwam uit Keulen. Volgens Israëlische media was er bij vertrek een band van het landingsgestel gesprongen. Het vliegtuig loosde brandstof boven de Middellandse Zee. Voor de zekerheid stonden op vliegveld Ben Gurion 100 ambulances en brandweerwagens klaar. Bij de baan waar de vlucht van Electra Air uiteindelijk zonder problemen dus is geland. En de Rijkswaterstaat doet aangifte tegen de kapitein van de zandzuiger... die gisteravond een vloedgolf veroorzaakte op het strand van Vlissingen. Strandgangers werden door de golf in zee gesleurd. Twee kinderen en een volwassene moesten voor controle naar het ziekenhuis. Volgens Rijkswaterstaat voerde de zandzuiger te snel... waardoor er een grote hekgolf ontstond. De vaargeul loopt vlak langs het strand. Daar had de kapitein rekening mee moeten houden, al dus Rijkswaterstaat. En dan het weer, periode met zon. In het noorden kans op een buitje.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 Noord-Holland staat nu een dozijn files en eh, ze leveren ehm, hooguit een minuut of vijf, misschien tien minuten vertraging op. De grootste uitzondering is de A1 richting Amsterdam. Want dan heb je namelijk ruim een uur vertraging tussen knooppunt Eemnes en naar de vesting. 10 kilometer staat er door het bergingswerk na een ongeluk met een klein vrachtwagentje. Twee rijstroken zijn dicht. Vanaf knooppunt Eemnes kan je het beste omrijden door de A27 richting Almere te kiezen en daar dan de A6 terug naar Amsterdam. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort, de andere kant op dus, heb je 10 minuten extra nodig tussen Diemen en Naarden. En de N247 vanuit Amsterdam naar Horen staat eh, bij Broek in Waterland 5 kilometer. En ook dat kost je 10 minuten extra.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 show her a little swing. When you're down, when you're down, and there ain't no love around, there's a place for you, my friend. There's a way for you, my friend. Just show. know what? Just show her a little swing.